Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 28.000. Turkije meldt ruim 24.000 doden. In Syrië staat het dodental op zeker 3500, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties denkt dat het dodental zal verdubbelen. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije zoekt alleen vandaag nog naar overlevenden van de aardbevingen. De organisatie zegt dat de reddingswerkers steeds vermoeider worden en dat de kans kleiner wordt dat er nog overlevenden worden gevonden. Vanaf maandag nemen andere ploegen het over. Het USAR-team heeft de afgelopen dagen in Turkije 12 mensen en een hond gered. De bedoeling is dat de Nederlanders donderdag aankomen op vliegbasis Eindhoven. Boven het noorden van Canada is gisteravond een onbekend object uit de lucht geschoten door een Amerikaanse straaljager. Dat gebeurde na goedkeuring van premier Trudeau van Canada en president Biden. Volgens Canada had het object de vorm van een cilinder en was het kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend uit de lucht werd geschoten. De Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China ontkent dat. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object neergehaald. Een Spaanse film die is gebaseerd op de moord op een Nederlandse boer... is de grote winnaar geworden bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Als Bestas won onder meer in de categorieën Beste Film en Beste Montage. De film is gemaakt naar aanleiding van de dood van de Nederlander in 2010... in een dorpje in Noordwest-Spanje. Hij werd doodgeschoten door een buurman na een ruzie over geld. Het weer. Eerst grijs met in de noordelijke helft van het land plaatselijk dichte mist.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 Push the pedal to the floor, blow them all away. Yeah, you see I'm getting close, I accelerate, going faster than fast. Hit the gas, lose control, I won't crash, running high. high. Put your money. fast when you slow, I will crash. Running, take, take, take, take, take. You running. just lose control Nothing's got a hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you.